Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn na de huldiging van landskampioen Ajax geen ernstige incidenten gebeurd. Na afloop van het feest braken enkele vechtpartijen uit. Aan het einde van de avond meldde de politie dat er 46 mensen waren opgepakt. De spelers van FC Twente zijn in Enschede als helden ontvangen. De spelersbus werd onthaald door een rood-witte mensenmassa... 13 Enschede'ers zijn aangehouden wegens vernielingen, openbaar dronkenschap en mishandeling. De voorgeleiding van IMF-topman Strauss-Kaan in New York is uitgesteld. Hij zal eerst een forensisch medisch onderzoek ondergaan. Bekeken wordt onder meer of zijn lichaam sporen vertoont van verzet door het kamermeisje dat hij zou hebben aangerand. Na het onderzoek moet Strauss-Kaan voor de rechter verschijnen. De 62-jarige Fransman is door het kamermeisje als schuldige aangewezen in een line-up. Zij herkende hem uit een rij mannen als degene die haar heeft aangerand. Volgens de advocaat van Strauss-Kaan zal hij voor de rechter verklaren dat hij onschuldig is. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door de nummer 2 van het IMF, John Lipsky. Die zal vandaag in Brussel bij het overleg zijn van de EU-ministers van Financiën. Die praten vandaag over de schuldencrisis van Griekenland. Voor middelbare scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Ruim de helft van de 205.000 examenkandidaten zit op het VMBO, de rest doet HAVO of VWO. De VWO'ers beginnen met Nederlands, de havisten met kunst en management en organisatie. De VMBO'ers hebben morgen pas hun eerste examen. Minister van Bijsterveld van Onderwijs geeft het startsein op een school in Hilversum. Daarna presenteert ze het eerste eindexamenjournaal bij Radio 3FM. Net als voorgaande jaren heeft het LAX een speciaal telefoonnummer waar scholieren terecht kunnen met vragen en klachten. De examens duren tot 31 mei. Het weer bewolkt en af en toe regen. Overdag alleen in het noorden regen. Het wordt 15 tot 17 graden.